Kees Groot met het NOS-journaal. De militair Jitse Akse wordt niet vervolgd voor moord in de strijd tegen IS in Syrië. Dat heeft het OM besloten. Akse werd in januari in Nederland gearresteerd nadat hij in interviews had verteld dat hij als sluipschutter bij een Koerdische strijdgroep IS-strijders had doodgeschoten. Na enkele dagen werd hij vrijgelaten. Justitie heeft nu besloten dat de zaak geseponeerd wordt. Elf Nederlanders die in door Israël bezette gebieden wonen... mogen hun volledige AOW houden. Minister Ascher zegt dat hij voor hen een uitzondering heeft gemaakt... terwijl ze eigenlijk gekort hadden moeten worden op hun uitkering. Nederland heeft namelijk geen verdrag over sociale zekerheid met de bezette gebieden. Zeven van de elf zijn Holocaust overlevenden. Ascher vond het daarom niet rechtvaardig om ze te confronteren met een forse inkomensdaling. Kamerlid Usturk had daar vragen over gesteld omdat de uitzondering niet eerlijk zou zijn ten opzichte van AOW'ers in de door Marokko bezette westelijke Sahara. Volgens Ascher zijn daar echter geen vergelijkbare gevallen bekend. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat op Schiphol intensiever controleren op exotische muggen. Aanleiding is de vondst van drie gele koortsmuggen. Ze werden aangetroffen op plaatsen waar geen passagiers komen. De mug kan niet overleven in het Nederlandse klimaat, maar is ongewenst omdat hij behalve gele koorts ook nog knokkelkoorts en Zika kan verspreiden. De NVWA houdt al sinds 2010 in de gaten of er op Schiphol exotische muggen voorkomen. Op de luchthaven werd niet eerder een gele koortsmug gevonden. Het EK-stadion in Liel krijgt een nieuwe grasmat, omdat de huidige te slecht is. Het gras komt uit Nederland en de aanleg zal vrijdag worden afgerond, zo heeft de UEFA bekendgemaakt. Italië tegen Ierland wordt morgenavond nog op de oude grasmat gespeeld. En Lille staan daarna nog twee EK-wedstrijden gepland, een achtste finale en een kwartfinale. Het weer, bewolking en soms wat lichte regen. Morgen wordt het lokaal 26 graden. Wel kunnen er een aantal stevige buien gaan vallen in de loop van de middag en avond. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog veel vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amstel Business Park en Apkoude. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en Oude Rijn. De A15 Europort Gorkum, 7 kilometer voor Alblasserdam. Daar is de rijbaan weer vrij. Maar tussen Sliedrecht Oost en Gorkum staat nog 8 kilometer na een ongeluk.